Zes uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. We gaan vooral nog prikken met Pfizer en Moderna... want mensen die nog geen uitnodiging hebben gehad voor een vaccinatie... krijgen geen Janssen meer. Dat heeft minister De Jonge besloten na een advies van de Gezondheidsraad... vanwege zeldzame bijwerkingen. Mensen die vandaag een prikafspraak met Janssen hadden staan... konden hun prik nog wel krijgen. Ik trouw erop dat het allemaal goed getest is. Ik heb er eigenlijk niet, eh, niet heel erg bij stilgestaan. Ik heb eigenlijk bewust gezocht naar Janssen. Keizer was twee keer en Jans was één keer. En eh, nou goed, als het allebei hetzelfde effect heeft, dan eh, graag één keer in plaats van twee keer. Heeft u nog een Ja, ja, ja heel, heel, heel kort. Maar ik ben te blij met de prik en ik geloof in de wetenschap. Minister De Jonge bekijkt of het Janssen-vaccin een keuze kan worden. Ook krijgen sommige groepen nog een prik met Janssen, zoals militairen, zodat ze na één prik op missie kunnen. Het Britse Koningshuis ligt onder vuur in de media. De krant The Guardian meldt dat daar tientallen jaren een racistisch personeelsbeleid is gevoerd. De Britse royals zouden hebben gevraagd om mensen met een donkere huidskleur geen baan op Buckingham Palace te geven. Er zijn opnieuw twee mannen opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee. Daar werd in februari een Colombiaan doodgeschoten. Waarschijnlijk was het een afrekening in de drugswereld. Er zijn eerder al elf verdachten opgepakt in Amsterdam en in Spanje. Schitterend weer is het vanmiddag en er zijn heel veel mensen van aan het genieten. Op het strand, in het park of even tijdens de pauze. Heerlijk, het eerste softijsje van het jaar, dus dat is altijd lekker. Even in de pauze <laughs> een rondje lopen en dan hier een ijsje halen en dan eh, gaan we straks weer verder aan het werk. En nog een aandachtspunt als je aan het zonnen bent ergens, neem wel je rommel weer mee. Deze buurbewoners in Utrecht zagen vanochtend dat hun park er niet zo best uitzag. Schande, grote schande. Hoe durf je? Hoe durf je het hier zo achter te laten? Ik weet niet wat ik zie. En wat bedenk je als je hier gewoon wegloopt en die rotzooi laat liggen? Het hele veld is bezaaid, bezaaid met ellende. Het weer nog, het is warm. Vanavond kan er in het zuiden van Limburg een buitje vallen. Morgen wordt het 23 tot 26 graden, maar het wordt drukkend warm. En er is kans op stevige regen of een onweersbui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 En ik heet je van harte welkom tot achter uur het programma Grasduinen. Eh, met eh, Rob Benoni. Straks de Rip of the Record. Welke plaat heeft uh, zijn succes te danken aan een plaat uit het verleden? de mini-concertagenda. Ik neem je mee langs de Nederlandse podia. En ik bespreek met je wie er inmiddels bevestigd heeft. En verder veel fijne muziek en nieuwe muziek. Onder andere van John Baptiste en de nieuwe Moby. Zij ehm, althans nieuw, dat is niet helemaal waar. Zijn klassiekers in een eh, moderne orkestraal jasje uitgevoerd door het Budapest Art Orchestra. Eh, dat is allemaal straks. We begonnen met de eh, Boogie Oogie Oogie van Taste of Honey uit 1978. En laten we nog een beetje in de zomerse sferen blijven. Want morgen wordt het allemaal anders. Dus even een lekkere boogaloo. Hector Rivera at the party. toepasselijker dan dit eh, gaat het toch niet worden. Quincy Jones, Summer in the City. En dat klopt eh, vandaag wel, dacht ik. Daarvoor de Pacau eh, Rhythm and Steel Band. De steel drums dus van My Jamaican Guy. Origineel van, een Quincy, uh, van een Grace Jones. Niet Quincy, maar Grace Jones. En daarvoor de Boogaloo Hector Rivera met At the Party. to joy from sad. She says she keeps the upper hand, cause she can please her man. She doesn't use a lot to make him weak, she uses love to keep him strong. And inside me, there's no room for doubt that owns every single man would ask her for her hand. But she says her love is much too deep for them to understand. She says her love has been crying out, but her lover hasn't heard. What she doesn't realize is that I've lived Een dame die ik vanochtend eh, heb ontdekt. Ego Ella May. Ik kan je verder eigenlijk nog helemaal niets over zeggen. Want ook voor mij is eh, vreselijk nieuw. Eh, ze heeft wel goed geluisterd naar Erika Badu, denk ik. Het nummer heet In The Morning. En ik beloof je dat ik deze week een beetje op zoek ga naar... Eh, meerdere tracks van haar en eventueel wat informatie. Eh, daarvoor is Stevie Wonder met eh, That Girl. En we begonnen met Michael McDonald. I keep forgetting. Het is even half zeven, dus het is tijd voor Rip of the Record. Welke plaat heeft uit het heden heeft zijn succes te danken aan een plaat uit het verleden? En ditmaal gaat het over Robbie Williams. Hij had in 2000 een dikke hit met de Rock DJ. En die had hij eh, even denken hoor. Oh, doe ik het goed? Ja, doe het goed. Nee, doe het niet goed. ik hoor mezelf niet meer. Sorry. Ehm, die had hij te danken aan de eh, Barry White. Ja, nu ga, hoor ik mezelf weer. Excuusie voor. Eh, die had daar een hit uit 1977 van het album Someone You Love met Barry White. Het nummer It's Ecstasy Where You Lay Down Next To Me. En Robbie Williams had daar dus een dikke hit mee in 2000. wanna stay. All my life I've been searching for a star. Now my searching's over, and here we are, living in ecstasy. Yeah, when you lay down next to me, yeah, we're in ecstasy. When you lay down next to me. you mine. Don't want to control you. Just have a good time living in ecstasy. Well, when you lay down next to me, ooh, ecstasy. ging niet helemaal goed met het verhaal. Ik hoorde mezelf niet meer, maar nu weer wel gelukkig. Eh, Barry White, It's Ecstasy When You Lay, eh, lay Down Next To Me. Eh, van zijn album uit 1977. Barry White sings for someone you love. En wie had daar dus een grote hit mee? Nou, dat herken je wel. Robbie Williams in 2000. Een dikke hit met Rock DJ. voor zover de Rip of the Record. Straks in tweede uur nog de mini-concertagenda. Dan gaan we samen een beetje door de Nederlandse podia. En kijken wie er inmiddels heeft toegezegd om weer op te treden. En een daarvan eh, zijn of is eh, zijn vooral de Brand New Heavies. forget the competition, but we all win in the end. Fill the space that is missing. You got to give to get, my friend. And remember while you're dancing, about who you're dancing with. Come on, get yourself together. To receive, you got to give. Got to give, yeah. Ooh, got to give. Too much time. Thank you. my nature in quite a breeze. Molded the vision I had of our feet through meditation and observation. A social fabric, tangible and clear. My disembodied thoughts of I had a feeling of indulging your time made me drift from my prior life. I had a feeling of indulging your timing. It made me drift from my prior life. helaas, helaas. Correctie, correctie. Ik kreeg net een eh, telefoontje van eh, Mos, de kippenkoning. Dat de brand new heavies weliswaar geprogrammeerd stonden in de Paradiso eh, in 2021. Maar dat het concert toch is afgelast, helaas. daarna, Ibra, je hoorde de brand new heavies dus met God to Give. Daarna Ibrahim Malouf, samen met Marcus Miller. Hij treedt nog wel op in de Tivoli 22 november. En ook Marcus Miller komt naar Amsterdam. Dat hoor je straks in de mini-concertagenda. Men I Trust, daar sloot het mij af. Taste. Nu, Jerry Butler, I'm Your Mechanical Man. I'm your mechanical man. I'm your all. I find joy. I am more than a mechanical toy. I at my when you leave. you I'm your mechanical man. Come Caught pull the string, baby, won't you? tot de eh, eh, Impressions. Jerry Butler hoorde je met I'm Your Mechanical Man. We gaan er even uit voor het nieuws en voor onze reclameinkomsten. Tot zo direct na de klok eh, van 7 uur. En we sluiten af met Mop Mop uit Italië. another ship that brought us here, that we were seeded by panspermia. And now from the windows of the last ship to go, we look out onto the barren fields, to the burnt roots of trees and black rivers, in this chemical rainforest, in this chemical rainforest. my home. As we travel the spaceways, we leave no data trace. We hibernate through cryogenic sleep, emerging into another world, in another time and space. And as we do, we promise not to make the same mistakes again. stars aligning. Show me the fertile springs. Let me build my house on stilts of chrome, overlooking the valley of gold. Show me this place that they call Earth, and let me land this ship. Space will be my home. my home. So long they see us coming and call us UFOs. So long they call us extraterrestrial alien life forms. Not knowing that we are dead. And we come from a future when we have learned to warp the fabric of time and space. My lunar love take my hand. Soon we will forget where we have come from. Space will be my home. Space will be my home. Space will be my home. Space will be my home. Space will be my home.